Twee uur. Juri Stubenitski met het NOS worden gevallen. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten... dat zijn informatie krijgt van lokale contacten. Het geweld zou aan bijna 300 strijders van Islamitische Staat het leven hebben gekost... en aan ruim 200 Koerden. IS probeert de stad bij de Turkse grens al weken te veroveren op Koerdische strijders. Gisteren zou de terreurbeweging een nieuw offensief zijn begonnen. Op een bouwterrein in Hilversum is afgelopen avond een explosief tot ontploffing gebracht. De politie vond de zelfgemaakte bom eerder op de dag in een woning. Het explosief zat in een pakketje ter grootte van een soepblik. Toen s'avonds laat bleek dat er geen andere explosieven in het huis lagen... werden tientallen ontruimde woningen vrijgegeven. De politie was naar het huis gegaan na een tip. Twee bewoners zijn aangehouden. In de omgeving van de Italiaanse stad Genua is de hoogste alarmfase verlengd tot maandagavond. Het gebied is gisteren getroffen door noodweer en overstromingen. De hevige regenval heeft een enorme ravage aangericht. Modderstromen hebben wegen, bruggen, huizen en auto's beschadigd. De schade wordt geschat op honderden miljoenen euro's. Voor de komende dagen wordt opnieuw veel regen en onweer voorspeld. De regering heeft 100 militairen naar de omgeving van Genua gestuurd. Een windhoos heeft afgelopen avond in het buitengebied van het Achterhoekse dorp Zellem flinke schade veroorzaakt. Tientallen bomen zijn omgewaaid en zeker zes boerderijen zijn beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. Bij een van de getroffen boerderijen is de schade groot, het pand moet worden gestut. Het weer, vannacht koelt het af tot 8 graden en kan er mist ontstaan.